Als er een inval was, moesten medewerkers een speciaal nummer in San Francisco bellen en van daaruit werd dan alle communicatie geblokkeerd. Deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse zijn dit jaar veel meer geld kwijt. Inschrijven gaat 80 euro kosten in plaats van 64 de afgelopen keer. Volgens de organisatie worden veiligheidsvoorzieningen en verkeersmaatregelen steeds duurder en vallen sponsorinkomsten tegen. Het weer, vannacht kans op dichte mist, het is iets boven nul. Morgen bewolkt en grijs, vooral in de noordelijke helft van het land kans op motregen.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 Michel Koenen met het NOS-journaal. De SGP doet voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Lijsttrekker wordt een vrouw van 24, Paula Schot. Ze noemt zichzelf op Twitter een typisch moderne SGP-vrouw. Het is pas de tweede keer dat een vrouw lijsttrekker wordt bij de strenggelovige partij. De allereerste was Lilian Jansen. Zij zit nu voor de SGP in de gemeenteraad van Vlissingen. vijf jaar geleden stelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens... dat vrouwen zich kandidaat mogen stellen bij de staatskundig gereformeerde partij. De ruim 4 miljoen euro aan juwelen die zouden zijn gestolen uit het luxueuze Ritz-hotel in Parijs zijn allemaal terecht. Ze lagen in een tas die gisteren al werd gevonden bij twee dieven in het hotel, zegt de Franse politie. Drie overvallers werden gisteren al opgepakt, twee zijn nog altijd op de vlucht. Wel is er een vluchtauto teruggevonden die door een van de twee is gebruikt. Een kandidaat van de politieke partij Bijeen van Sylvana Simons heeft zich teruggetrokken. Ze was de afgelopen tijd in opspraak geraakt omdat ze zichzelf ten onrechte psychiater noemde. De vrouw stond derde op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. In de verklaring zegt ze dat alleen op de site van Bijeen stond dat ze psychiater was. Op haar eigen cv zou het niet hebben gestaan. En het RIVM waarschuwt voor smog. Vooral in het zuiden van het land en in de Randstad zit veel fijnstof in de lucht. Het is rustig weer en er staat maar weinig wind. Daarom is de luchtkwaliteit onvoldoende en plaatselijk zelfs slecht. Het kan leiden tot klachten aan de luchtwegen, waarschuwt het RIVM. Het weer nog vannacht.